Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De EU-top in Brussel is begonnen. En de belangrijkste vraag die op tafel ligt is wie krijgen de belangrijkste banen? Belangrijk voor de verdeling van de macht is dat de kandidaten een juiste afspiegeling zijn van de EU-verkiezingsuitslag. En dat is juist het probleem volgens de Italiaanse premier Meloni. Je hoort Europa-correspondent Tijn Sade. Haar eigen partij, Fratelli, heeft flink gewonnen in Italië. Maar ook de Europese familie waar de Fratelli in zitten, de ECR van conservatieven en nationalisten, die zijn nu zelfs nummer drie in het Europees parlement. Maar wat ziet ze? De nummers 1, Christendemocraten, 2, Sociaaldemocraten, die werken nauw samen met nummer 4, de Liberalen. Die houden eh, haar, die drie partijen, eh, buiten elke discussie over dus die EU-topbanen. Ja, en dat steekt. Voor demissionair premier Rutte is deze EU-top zijn laatste. Hij geeft volgende week het stokje over aan Dick Schoof. De VVD blijft lid van de liberale fractie in het Europees Parlement. Er werd even getwijfeld of de VVD uit de Europese Renew-fractie moest worden gezet... vanwege de samenwerking met PVV. Maar de meerderheid vindt dus van niet. Op de Spaanse eilanden zijn steeds minder reptielen... door de komst van slangen van buiten de eilanden. Zo blijven er steeds minder Gran Canaria reuzenhagedissen... en kleinere hagedissen over. Want die worden opgegeten door de Californische koningsslang. Dat blijkt allemaal uit de jaarlijkse lijst met bedreigde dieren en plantsoorten. Bij een oefening van Defensie in Zeerijp in Groningen... waren niet alle buurtbewoners op de hoogte van de training. Zo schrok Tamara zich rot toen ze op de oprit verbindingstukken vond van oefenmunitie. Toen opeens, uit het niets, ehm, was het keihard mitrailleurgeluid hier op de oprit. Aan één stuk door. Ik dacht echt dat ik beschoten werd. Ik dacht, eh, ik, we gaan het niet redden. Toen dacht ik alleen maar, ik ga achter mijn kinderen rennen. Want dan word ik in ieder geval als eerste neergeschoten. Defensie laat weten dat ze de oefening wel hebben aangekondigd... zoals ze dat altijd doen. Dan nog het weer. Het is lekker zonnig met af en toe een wolk. Verder is het warm.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 As a heat wave plays out in June. A guy celebrating temperature records in an interview. To me it's painfully misplaced Cause nothing is as bittersweet as summer holidays Oh, I suggest a change In June Eh, de laatste eh, donderdag van de maand. En dan is het ook een 3 voor 12 Noord-Holland eh, vloedgolf vanavond hier in Alternative FM. En we begonnen trouwens met een nummer van Sven Ross. Die hadden we al eerder hier in de uitzendingen gehad over dit nummer, de Pool Party Pictures. 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Het principe is bekend. We maken dan altijd eventjes een overzichtje of een greep. Laten we het beter zeggen. Een greep uit de releases van de afgelopen maand. En de Pool Party Pictures van Sven Ros is daar dus één van. Goed, eh, vanavond, als het goed is, komt Lorem Ipsum spelen. Eh, dat is eigenlijk een beetje een uitvloeisel van wat we al bij Alternative FM eh, doen. En dat is een maand lang het andere geluid van Volendam laten horen. En bovendien, Lorem Ipsum heeft ook nog wel wat noten op de zang de komende tijd. Want zij gaan aan het eind van dit jaar, het najaar, eh, gaan ze meedoen aan de popronde. Of beter gezegd, ze zijn uitgenodigd om mee te doen aan die popronde. Want eh, je wordt daarvoor gevraagd. Dat is dus een beetje het eh, verhaal. En bovendien hebben ze in mei een debuutalbum uitgebracht. Dat is een beetje het voor... Ja, een beetje eigenlijk de aankondiging wat betreft Lorem Ipsum. Die vanaf 8 uur hier live komen spelen. En ze zijn onderweg. En wat er dan eh, precies gaat gebeuren, dat eh, gaan we de komende uur eh, meemaken. Want ze zullen ook nog hier een soundcheck doen. Ehm, in dit uur dan nog aandacht hopelijk voor iemand die ook een debuutalbum gaat uitbrengen. Dat is Xenemy. Of Xenemy. En die, ehm, die persoon die heeft morgen, als het goed is, het debuutalbum Self Reflection Tape. En er staan een aantal tracks op waar we onder meer het eh, over met hem gaan hebben. Eh, en dan is het wel te hopen dat ik hem ook nog eh, tussen nu en een half uur aan de telefoon ga krijgen. Want het schijnt niet echt helemaal te, lukken. Dan ook wat werk wat vorige week er eigenlijk net niet doorheen is gekomen. En dat is deze bijvoorbeeld van Josera. En dat nummer dat heet Overstuur. het idee dat iemand van mij haalt. Laat het over zijn, laat het over zijn. Ik stuur bij, bij, ik stuur, ben overstuur. Volledige tegenwind, maar toch zijn wij altijd eensgezind. We staan aan Liza maar ik wil naar Loef. Ik wil dat jij me loeft. te over zijn. Ik stuur vast. vast Dicht, waarin je zegt dat je me mist. Ik ken niet eens waarom het gaat, dus laat de plan volledig mis. En ik had je al gezegd, ik zou het later deze keer. Vandaar dat ik nu niet meer met je wil praten deze keer. Uh, dus vraag me niks, mijn aandacht is nu niet meer daar. Ik zweer het, ik heb meer dan mijn best voor je gedaan. Maar in die end heeft het geen verschil voor ons gemaakt. En misschien ben ik door mijn trust issues iets wat verbitterd. Als ik zie dat je kan switchen, geef ik jou ook geen commitment. Ik ben veel te druk, ik moet ook weer door. Zelfs wanneer ik niks meer van je hoor. Ik heb een paar bitches on hold die van me willen horen. Blijkbaar zijn we toch niet voor elkaar gemaakt zoals we dachten van tevoren. Het klinkt misschien easy, maar is niet makkelijk voor me. Baby, believe me, want ik zag het anders voor me. En jij hebt zo je redenen, is wat je me zegt je hebt niemand om je heen die iets anders vertelt Maar we waren toch een team of was dat ook maar een spel? zie dat je weer verandert, telkens als het weer verandert. En ik denk dat ik die omstandigheden niet in de hand heb. Dus waarom zou ik mezelf in die positie zetten als ik in mijn achterhoofd al weet dat het niet gaat werken? Het is weer hetzelfde, we zeiden dat het anders was. Ik wacht niet af totdat het klapt. Deze keer trek ik mijn handen ervan af. Al doet het me pijn, het voelt nu niet meer als het was. Misschien moet het zo zijn. En jij hebt zo je redenen, is wat je me zegt hebt niemand om je heen die iets anders vertelt Maar we waren toch een team of was dat ook maar een spel Maar die shit is vanzelfsprekend wat mij betreft Maar nu ben ik weer alleen op dezelfde plek zij Wolfie hoorde je met In Mijn Bed. En dat was een eh, nummer wat hij eh, enkele weken geleden heeft uitgebracht. Daarvoor hoorde je Josera met eh, Overstuur. En dat is ook een single die vorige week is uitgebracht. Alleen het gebeurde een beetje een dag na de uitzending. Ja, en dan zijn we een beetje te laat in dat opzicht. Gisteren was er een EP-release e show van um, Dune ME. En we hebben het er ook hier in de uitzending gehad. Over haar werk. En ja, het, eh, een van de nummers die ik eh, laat horen. Want eh, de EP is ja, twee weken... Nou, twee weken. vorige week, zeg ik het goed? Het is eigenlijk al die twee weken terug. Ja, 14 juni. Je, bent wat dat betreft ben ik het helemaal de tijdsbesef een beetje kwijt. Nee, 14 juni is deze EP e uitgebracht. En daar bijvoorbeeld staat dit mooie nummer op. En dat heet Mr. Nameless. smile. Thank you. Flirty touch make me blush, but I'm not in love. I'm so over being cautious. Wanna jump, wanna drink, wanna sing, wanna dance like no one's watching me. And you seem like someone to do it with. No, there's no shame in being shame. drink, wanna sing, wanna dance like no one's watching me. And you seem like someone to do it with. No, love me the way I am and I like you because I can I love you the way you are and I like me the way I am and I love you because I can Well I know, I know that this life ain't always easy But listen, just breathe and take it in Because today is the day that you now start with living Oh lyrics that I sing I like you the way you are I love me the way I am I like you because I can Yes, I do now I love you the way you are I like me the way I am I love you because I can Let's begin, let's begin this journey Up and down, sliding this day Open your eyes and see what's given Today is no end and no beginning Realize that you got no control Yeah, you, you, and you're beautiful So welcome, oh welcome to the world dat nummer dat heet I Like You The Way You Are. Ik kreeg hem ook eh, heel vlot in de mailbox deze week. En ze waren best wel op tijd. Dus dan eh, kunnen we dat eh, nog arrangeren om dit te laten horen... in deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf editie van juni. daarvoor hoorde je Mr. Nameless van June M.A. En June M.A. dat is de dame die gisteren in Patronaat Haarlem... haar EP-release show heeft gedaan. een debuut-release show, kan ik wel zeggen. Want het eh, is het eerste materiaal. Maar eh, ze liet ook eh, een aantal nummers horen die nog niet op die EP te vinden is. En dat is By the End of June. Dat is een beetje een eentje waar je bij moet nadenken. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met de manier hoe zij haar naam spelt. En de maand waarin we zitten. Dus dat heeft eigenlijk een beetje draakvlak. raakvlak. we gaan gewoon vrolijk verder. En dit is ook iemand die deze maand de release heeft eh, gedaan van een album. En dat is van Elvira En het nummer dat heet Out of My System. your reasons to remember your name. But after all, I can't help but forget your face. I don't know how you're doing since I've left. I kinda wanna know if it was worth it to forget. It's like you find pleasure in pain. Lying is only for personal gain. Why do you love me? Why can you stay where you are? At a comfortable distance instead of awkward positions. Cause I had you, then I lost you again. estate of fortune you decided to leave behind. I won't deny that it's hard to find my place, but I'm ready to move on, and that matters most to me. It's like you find pleasure in pain, and lying is only for persons. for all ook deze maand uitgebracht. Deze van Relax. En de dame die je hoort eh, was Rodon Chiris. En die eh, Rodon Chiris die is ook eh, te horen bijvoorbeeld op het werk van Daisy Bellas. En die komt komende maand weer met nieuw materiaal. maar Rodon Chiris zelf is ook bezig met eigen materiaal. En dat moet ergens dit najaar het levenslicht gaan zien. Dat geldt niet voor Elvira, want die hebben we net laten horen. Die is ook met een debuutalbum gekomen afgelopen maand, eh, als ik het wel heb. En als het niet zo is, dan uh, is, zit hij er gewoon bij deze alsnog in. Eh, ik zei net dat wij uh, Xenemy zouden gaan interviewen. Maar dat gaat waarschijnlijk nog wel eventjes duren voordat ik deze beste brave heer hier in de uitzending heb. Want volgens <laughs> mij kijkt hij zijn WhatsApp niet uit en leest hij ook of hoort hij ook zijn voicemail niet. er zijn altijd van die dingen dat je dan op een gegeven moment denkt van nou ik heb het geregeld niet dus. Ehm, het afwachten is natuurlijk ook op eh, de gasten van vanavond, Lorem Ipsum. Maar die schijnen onderweg eh, te zijn. En daar eh, zullen wij dan straks vanaf 8 uur zo'n beetje een aantal nummers gaan horen. En we zullen ze natuurlijk ook gaan vragen over het avontuur wat hun te wachten staat bij de popronde. Dus dat is straks vanaf 8 uur zo'n beetje. Nu, tijd voor een band die in ieder geval bekend is uit de Rob Akda Award van 2023. Daar hebben ze toen niet meegedaan. En dat is een, eh, een band die bestaat uit senioren, maar dat hoor je er toch niet aan af. Kolbak en het nummer dat heet Salad Days. met die Volendammers hoor, eerlijk gezegd. De enige die eh, het klokje goed in de gaten heeft eh, gehouden van al die uh, Volendamse muzikanten is Niels Buijs geweest. Die was op tijd. De rest heeft het toch wel een beetje wat verdragen. Hoewel, Fast Countenance was dat ook. nee, die waren ook op tijd. Twee, die, die laten het een beetje afweten. Dat was uh, Lucie Fabienne, maar die had last van het openbaar vervoer. En schijnbaar heeft Lorem Ipsum dat kennelijk dus ook. Eh, of dat met het openbaar vervoer eh, te maken heeft, weet ik niet. Want ze, ze schermen dat ze dus met hun eigen bus komen. Een, een tourbusje. Nou ja, het is een beetje een uit de eh, kluiten gewassen bestelwagen is het min of meer. Je hebt kunnen luisteren naar Linde met Sunflowers. En deze Linde die komt 1 augustus hier naar de studio om te spelen. En Kolbak. Die hoorde je daarvoor met Salad Days. We gaan eh, vrolijk verder met eh, de muziek. Want eh, we hebben natuurlijk ook nog geen asem gekregen van onze vriend Xinami. En dat betekent dus dat we gewoon verder gaan met, met de muziek. Hier bij dit programma 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Vandaag in Alternative FM. En een van de tracks van een EP die morgen uitkomt is van April Afternoon. En dat nummer dat heet More Than you you can create. was dit eh, met eh, No Moon. En daarvoor hoorde je Modern Lovers van April Afternoon. Kwartiertje nog. Eh, het goede nieuws is, de band is in de studio. Maar nu moet er nog iets gedaan worden op het gebied van soundchecken. Dat kan ook altijd nog wel even een tijdje duren voordat dat weer helemaal goed en wel ingeregeld is. tot die tijd, The Beautiful Mistake, bijvoorbeeld van The Lost Noise. heet eh, Villa Rossi Schijnt ook voor een deel zelfs uit hetzelfde dorp eh, te komen als eh, de band die vanavond hier in de studio zitten. Het is een internationaal georiënteerde band, maar ze werken dus vanuit Volendam. Villa Rossi dus, Quality Street. En daarvoor hoorde je The Lost Noise met uh, Beautiful Mistake. Ehm, ja, ik heb eigenlijk niet zoveel toe te voegen. Dus hou ik mijn mond dicht. gaan we gewoon met Marie en de Antoinette verder. En dat nummer dat heet Read the Room. helemaal aan het begin van deze maand eh, uitgebracht. Dit, eh, dit fijne nummer van eh, Marie en de Antoinettes. En dat betekent dat we een beetje opgaan naar het nieuws van 8 uur. En dit is het laatste nummer. En dat is Ladik met Feeling Good, Feeling Fine. the rest of our lives. Sweaty hands, fingers crossed, our head up high. And there we stood, shoulder to shoulder. A lot ahead, a lot to strive, a lot we had to get to go through.